en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NMS Journaal. Paus Franciscus heeft in de mis op kerstavond gewaarschuwd tegen de roes van de consumptiemaatschappij en de oppervlakkige luxe en mensen opgeroepen terug te keren naar de echte waarde in het leven. Om je te richten op waar het werkelijk om gaat is het goed eraan te denken dat Jezus in armoede ter wereld kwam, betoogde de paus in de sint Basiliek. De mis werd bezocht door zo'n 10.000 gelovigen. Vanmiddag spreekt de paus zijn kerstboodschap Urbi et Orbi uit. In Nigeria zijn zeker 100 mensen omgekomen toen een tankwagen met brandstof bij een gasinstallatie in brand vloog. De slachtoffers stonden in de rij om gasflessen bij te vullen voor de kerst. De ramp vond plaats in Nuewi, in het zuidoosten van Nigeria waar vooral christenen wonen. Toen de brandweer na uren het vuur had geblust, lagen er zeker 100 verkoolde lichamen. Het vuur woedde urenlang en legde de hele gasfabriek in de as. De burgemeester van Ede wil dat het afgelaste zwemuitje voor asielzoekers toch doorgaat. Hij gaat met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers overleggen over een andere datum. Het was de bedoeling dat asielzoekers in Ede vanochtend een aantal uren gratis konden zwemmen. Gisteren werd het uitstapje door het COA afgezegd. Waarom is niet bekend. Op sociale media wordt gesuggereerd dat dat te maken had met een boze brief in een plaatselijke krant. Het zwembad wil met de burgemeester en het COA overleggen over een nieuwe datum dodental door de storm en tornado's in het zuiden van de VS is opgelopen tot 14. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en veel huizen zijn verwoest. Vooral delen van de staten Mississippi, Tennessee en Arkansas zijn getroffen. De grootste schade ontstond door één grote wervelstorm in het noorden van Mississippi... die zich verplaatste naar Tennessee. Een van de doden is een jongen van zeven. Hij zat in een auto die door de tornado werd weggeblazen. En dan het weer. Overdag eerst zon. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en gaat het geleidelijk regenen. In het noorden blijft het tot de avond droog. Het wordt 10 tot 12 graden.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 Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung. times. die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets aan. Maar geven uit de diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstwijze lied. Een lied zoveel met smaak. Voor mij, zou hier geen kaarsenman. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Ah waar moet ik straks toch heen? In gedachten hoor ik muziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik uit. Ik sta Dan stuur je allemaal fijne dagen.